Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Winkels hebben in het derde kwartaal minder artikelen verkocht... maar door de hogere prijzen steeg hun omzet toch met 4 Supermarkten noteerden ondanks dalende verkopen... zelfs bijna 9 meer omzet, meldt het CBS. Alleen drogisterijen, kleding- en schoenenwinkels wisten meer te verkopen. Voor bouwmarkten en meubelwinkels is het een slechte tijd. Zij zagen niet alleen hun afzet... maar ondanks de hogere prijzen ook hun omzet dalen. Scholieren hebben hun leerachterstand door de coronacrisis nog niet helemaal weggewerkt... blijkt uit onderzoek dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vooral op het gebied van rekenen en wiskunde zijn leerlingen nog niet op het normale niveau. Veel middelbare scholen maken zich ook zorgen over het welbevinden van de leerlingen... vooral van meisjes. Die ervaren een zware prestatiedruk. De familie van de Brits-Egyptische mensenrechtenactivist Ala Abdel Fattah... heeft hem voor het eerst in weken kunnen opzoeken in de gevangenis. Hij is zeven maanden in hongerstaking geweest... uit protest tegen de manier waarop hij in de gevangenis werd behandeld. Nadat zijn zaak veel aandacht had gekregen op de klimaattop in Egypte... ging hij weer eten. Abdel Fattah zit al acht jaar vast vanwege zijn kritiek op het Egyptische regime. Oude smartphones belanden vaak in een la of in een doos op zolder. Ze worden maar weinig ingeleverd voor recycling, blijkt uit onderzoek van het CBS. Meer dan de helft van de mensen bewaart de afgedankte exemplaren in huis. Een kwart verkoopt ze of geeft ze weg en slechts 14% kiest voor recycling. Het gaat dan vaak om 65-plussers. Ook oude laptops en tablets worden maar weinig ingeleverd. Grotere apparaten, zoals desktop-pc's, worden na gebruik vaker gerecycled. Maar ook die belanden nog in bijna een kwart van de gevallen op zolder of ergens in een hoek. Het weer. Vannacht is het overwegend droog. Minima tussen 5 en 9 graden.